Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren... maar dat ze niet moeten assimileren tot een niveau waarop ze de Turkse cultuur verliezen. Drie jaar geleden veroorzaakten dezelfde uitspraken grote ophef. Duitse politici noemden zijn pleidooi toen vergif voor de integratie. Erdogan sprak gisteravond in een stadion voor 10.000 Turkse Duitsers. De toespraak werd uitgezonden op de Turkse tv... In Duitsland wonnen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst. Critici denken dat Erdogan stemmen probeert te winnen. Komende zomer zijn er verkiezingen en veel Duitse Turken gaan dan stemmen in Turkije. Vanmiddag heeft Erdogan een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Er zal gepraat worden over de Turkse plannen voor toetreding tot de EU. Een Hitler-tentoonstelling in Berlijn heeft ruim 250.000 bezoekers getrokken. Het heeft het Duitse Historisch Museum op de slotdag van de expositie bekendgemaakt. De tentoonstelling Hitler und die Deutschen begon in oktober en is een aantal keer verlengd. Er waren 600 voorwerpen en 400 foto's te zien. De tentoonstelling ging vooral op de vraag waarop Hitler zo populair kon worden. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. De Oscar voor beste mannelijke bijrol ging naar Christian Bale voor zijn rol in The Fighter. Een film over de Ierse bokskampioen Mickey Ward en zijn halfbroer Dickie. Actrice Melissa Leo, die ook in The Fighter speelt, kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De Oscar voor beste lange tekenfilm ging naar Toy Story 3 van de animatiestudio Pixar.